Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgende week kun je toch naar de apotheek toe voor medicijnen. Want de staking van apotheekmedewerkers gaat niet door. De rechter heeft het verboden. Werkgeversorganisaties die spannen een rechtszaak aan omdat ze het er niet mee eens waren. En bij deze branchevereniging zijn ze ook blij met dat besluit van de rechter. Nou, omdat wij ernstige zorgen hadden over de patiëntveiligheid. Als apotheken negen dagen dicht of beperkt bereikbaar zouden zijn... dan zou dat eh, waarschijnlijk problemen opleveren met, eh, met leveringen aan patiënten van geneesmiddelen. Dus we zijn eh, opgelucht dat dat van de rechter niet door mag gaan... en dat dus de apotheekzorg gewaarborgd blijft in deze, in deze kerstweek. Medewerkers van apotheken die zijn juist teleurgesteld dat de staking niet doorgaat. Want zij willen loonsverhoging en verlaging van de werkdruk. De ministerraad heeft ingestemd met strengere asielwetsvoorstellen van minister Faber. Dinsdag was al duidelijk dat de coalitie die plannen steunde. Faber wil een stelsel met twee vluchtelingenstatussen in plaats van twee. Permanente verblijfsvergunningen verdwijnen en het wordt strafbaar als mensen niet meewerken aan uitzetting. Faber zegt blij te zijn dat ze nu verder kan. En de Raad van van State moet nog wel bepalen of de strengere asielplannen er echt komen. Zweden gaat twee keer zoveel geld uitgeven voor hulp aan de Palestijnen. En tegelijkertijd draaien ze de geldkraan dicht voor de UNVRA. Dat is een hulporganisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor hulp aan Palestijnen. En dat doet Zweden omdat Israël die hulporganisatie op de verboden lijst heeft gezet. Volgens het land heeft die organisatie banden met Hamas. En het Zweedse hulpgeld wordt nu verdeeld onder andere hulporganisaties in Gaza... zoals het Rode Kruis en UNICEF. En vier profvoetbalclubs in Limburg, VVV, MVV, Roda JC en Fortuna Sittard... gaan stoppen met het scouten van voetballetjes onder de negen. Dat vinden de spelers op die leeftijd nog te kwetsbaar. En daarnaast leidt het niet altijd tot hele grote successen... zegt deze jeugdtrainer van VVV Venlo. Het is heel moeilijk om op de jonge leeftijd de juiste spelers te herkennen. Dus eh, daar zullen een heleboel spelers bij zitten die, die een droom hebben... die het uiteindelijk niet gaan halen. Ja, en dat, dat doet veel met eh, de teleurstelling die ze meemaken natuurlijk. En het voordeel van het op latere leeftijd scouten is dat jonge talenten al na één jaar in het talentenplan van de opleiding terecht kunnen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het vooral droog met tussendoor kans op wat zon. Later op de dag wordt het wat bewolkter en vanavond komt er vanuit het westen wat regen aan. Het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.